Met het NOS-journaal. Als eerste gemeente in Nederland heeft Enschede ingestemd met een verbod op fatbikes. In de algemene politieverordening komt te staan dat fatbikes in het stadscentrum niet zijn toegestaan vanwege de veiligheid. Een motie van de VVD kreeg in de gemeenteraad voldoende steun. Over de snelle fietsen met dikke banden wordt vaak geklaagd. Volgens de VVD zijn fatbikes scooters vermomd als fiets. Of het verbod in Enschede juridisch overeind blijft staat nog niet vast. In Marseille hebben zeker 400 mensen hun huizen moeten verlaten door de natuurbrand die er woedt. De brand heeft de buitenwijken van de stad bereikt. De situatie is volgens de autoriteiten onder controle, maar het vuur nog niet. De, evacuatie, de geëvacueerde inwoners zijn opgevangen in scholen. Door de branden bij Marseille zijn zeker 20 gebouwen beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Er hangen dikke rookwolken boven de stad. Het trein- en vliegverkeer ligt daarom sinds gistermiddag grotendeels stil. In Texas worden nog zeker 161 mensen vermist... na de zware overstromingen van afgelopen weekend. Families kunnen nu naar een speciaal telefoonnummer bellen... waardoor het aantal meldingen van vermisten stijgt. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van Texas bij de Guadalupe-rivier. Er zijn zeker 110 doden gevallen door die overstromingen. Aanstaande vrijdag bezoekt president Trump het gebied. Hij zei dat niemand de overstromingen had zien aankomen. Toch vragen Texanen zich af of de hulpdiensten niet eerder hadden kunnen ingrijpen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen moeten politieke partijen geen beloftes doen die ze niet kunnen waarmaken. Die oproep doet het Sociaal Cultureel Planbureau in aanloop naar de verkiezingscampagnes. Te grote beloften op het gebied van bijvoorbeeld migratie zetten de relatie tussen overheid en burgers onder druk, zegt het SCP. Het planbureau adviseert partijen dan ook om meer samen te werken en de onderlinge verschillen niet uit te vergroten.